in en schiet met rubberkogels. Volgens de Arabische nieuwszender Al Jazeera is er zeker één dode gevallen en zijn er veel gewonden. Ook zijn er berichten over militairen die hun uniform uittrekken en zich aansluiten bij de demonstranten. Er zijn demonstraties in, demonstraties in verschillende steden als Cairo, Suez en Alexandrië. In Den Haag is een vrouw veroordeeld tot 15 jaar cel voor de moord op haar man. Een Italiaan die werkte bij het Europees Octrooibureau in Rijswijk. De man en de vrouw lagen in scheiding. Volgens de rechtbank heeft de vrouw vier mannen uit Ghana aangezet tot de moord. Ze zei dat haar man haar dochter had verkracht en dat er veel geld in zijn huis lag, maar dat was niet zo. Ook de vier Ghanezen staan vandaag voor de rechter. De nieuwbouw van het Stedelijk Museum in Amsterdam ligt stil... doordat hoofdaannemer Mitred failliet dreigt te gaan. Alle 120 werknemers van de onderaannemers hebben de bouwplaats verlaten... omdat Mitred hun rekeningen al een tijd niet meer voldoet. Ook de glaszetters hebben gisteren het werk neergelegd, terwijl het gebouw nog steeds niet wind- en waterdicht is. Officieel zou het museum dit jaar weer moeten opengaan. Bij een zelfmoordaanslag in een supermarkt in Kabul zijn zeker acht doden gevallen. Onder hen zijn drie buitenlanders. Bij de aanslag vielen zes gewonden. De supermarkt staat in een wijk waar veel rijke Afghanen en buitenlanders wonen.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 Welke dat is, daar moet je dus nog even op wachten. 21ste we weer van deze hitlijst. Vierde aflevering daarvan. De 28ste januari alweer van 2011. De eerste maand van het nieuwe jaar zit er alweer bijna op. Deze week 17 stijgers, 2 zittenblijvers, 18 dalers en 3 nieuwe binnenkomers in de lijst. Drie platen die eruit gaan zijn van eh, Ricky L, MCK, Born Again na 18 weken. 15 weken voor Sheila Green en Fuck You. En Coldplay die heeft het heel kort eh, volgehouden. Christmas Lights, na 5 weken verdwijnen zij uit de lijst. Een goede week voor eh, Enrique Iglesias en Martin Solveig. Tonight and Fuck You en Hello gaan beide 10 plaatsen omhoog. En voor Ina gaat het iets minder. 10 Minutes zakt namelijk 10 plaatsen naar beneden. Langs genoteerd, daar komen we straks pas. Dat is Rihanna, the only girl in the world. 18 weken lang staat zij alweer in de lijst genoteerd. Vorige week nog op eh, nummer 30, deze week op 36. En beginnen de lijst gewoon helemaal onderaan. De man staat 17 eh, weken in de lijst.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 Cause I can still feel it in the air. See her pretty face, run my fingers through her hair. My love, my life, my shawty, my wife. She at every turn. Trying to get my usher on, but I can't let it burn. And I just hope she know that she the only one I yearn for. More and more I miss her, what will I learn? Didn't give her all my love, I guess now I got my payback. Now I'm in the club thinking all about my baby. Hey, she was so easy to love, but wait, I guess that love wasn't enough. put your hands up. If you ever love somebody, put your hands up. Like burning, you wish you could. Nel Henes, zoals hij officieel heet, wijken hem natuurlijk eh, beter als Nelly. En zijn single Just a Dream alweer 17 eh, weken in de lijst. Levert deze week eh, twee plaatsen in een zak van 38 naar 40. Ook verlies voor Enrique Iglesias, Nicole Searchinger. Heartbeat in de 15e week zak het van 36 naar 39. In de eerste binnenkomen dan gaan we naar plek 38. Een van de vele fouten die platenmaatschappij Bad Boys ooit heeft gemaakt, dat was toch wel uh, Kane uit elkaar te halen. Vervolgens werd uh, Down Richard wel weer in uh, eh, Diddy's nieuwe formatie Dirty Money geplaatst. En samen met derde bandlid Kalena hebben ze al eh, drie singles op dit moment op hun naam staan. Waarvan er geen één een hit wist te scoren. De vierde single die gaat daar waarschijnlijk wel verandering in brengen. En zal het lang verwachte album Last Train to Paris eindelijk het licht gaan zien. Grote hits als Airplane en Love the Way You Lie in je achterhoofd. Dan brengt Dirty Money ons Coming Home. En doet je misschien denken aan een samenwerking tussen Eminem en Rihanna. En dat is ook weer niet zo gek aangezien beide nummers dezelfde producer hebben. Op Coming Home horen we ook nog eh, Siler Gray. En die is dan verantwoordelijk voor de mooie refreins die eh, tussen de nummers doorkomen. Diddy Dirty Money. Coming Home op nummer 38. Let the rain wash away all the pain of yesterday.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 Rihanna, the only girl in the world. Ze zakt wel naar beneden van 30 naar 36 en daarvoor eh, Diddy Dirty Money. En hun eh, nieuwe single is A eh, Coming Home en die kwam op nummer 38 nieuw binnen. En een van de grote hypeplaten van dit moment in de Amerikaanse scene, dat is toch wel Animal van de Neon Trees. En als je sec naar de airplay cijfers kijkt, dan is het erg opmerkelijk hoe hard het gaat met deze jonge band. Als je echt luistert naar hun debuutsingle, dan weet je alweer genoeg. Hier is een topband in wording. En dat alles dat, eh, hoor je terug uit de, eh, de muziek die gemaakt wordt. En de charismatische zanger Tyler Glenn, buurman en gitarist eh, Chris Allen, basgitarist Brandon Campbell en drummer en prettige verschijning Elaine Brantley. 16 maart dan verschijnt hun debuutalbum Habits. En naar eigen zeggen moet dat album echt plezier uitstralen. Maar nou, zijn alle songs ook echt af? Geen opkullertjes dus op dit album, maar alleen eh, dergelijke songs waarbij mensen mee kunnen zingen. En de eerste single Animal die eh, kon geen beter voorbeeld hiervan zijn. Hiervan moeten er dus nog veel meer gaan komen van de band Neon Trees. We beginnen is er ook dus in Europa nu voor deze Amerikaanse rockband. Nummer 35 komen zij binnen, de single Animal, de Neon Trees. We gaan er nog veel meer van horen, ben ik bang. Alhoewel, het klinkt eigenlijk wel heel goed dus. Bang, dat zijn we niet. the start of whatever shall Vorige week kwamen ze binnen op nummer 39. Take That en The Flute. En deze week gaan ze vijf plaatsen omhoog naar nummer 34 alweer. Daarvoor Neo Trees and Animal. Zij komen helemaal opnieuw binnen en zij doen dat meteen op nummer 35. voor de laatste binnenkomen gaan wij alweer eh, naar plek 32. 33 slaan we over. Die is een van Bruno Mars. Just The Way You Are zak van 28 naar 33. En Give a Little More was de eerste single van Maroon 5 dat de Nederlandse top 40 eh, niet wist te bereiken. sinds de eerste single die ze hier hadden, Harder to Beat. Dat terwijl de vroeg na afwezigheid van eh, twee jaar met Missouri toch weer goed scoorde in, eh, in Nederland. Is Nederland dan Misery 5 moe, gaan we denken? Nou, dat is niet het geval. De derde single van het album uh, Hands and All, dat ligt namelijk alweer uh, klaar om uitgebracht te worden, is trouwens ondertussen gebeurd. Never Gonna Leave This Bed, dat moeten de heren namelijk weer gewoon de hitlijst inbrengen. En dat zal eh, zijn best gaan lukken. Het begin is in ieder geval erg goed. Het nummer eh, klinkt minder voorspelbaar trouwens dan de vorige singles. En dadelijk misschien nu wel een beetje de kracht van Maroon 5 om met een andere sound weer eens terug te komen. Nummer 32, Never Gonna Leave This Bed. Dit is de nieuwe single van Maroon 5. Vinden we deze week eh, nieuw in de lijst op nummer 32. En kijken wij achterom, dan vinden we op nummer 40 Nelly Just a Dream. Twee plekken verlies in de 17e week. Enrique Iglesias, Nicole Searching, een heartbeat zak van 36 naar 39. Diddy Dirty Money, Coming Home, nieuw binnen op 38. De Wombats met Tokyo zakken in de 14e week naar 37. Rihanna, The Only Girl in the World, alweer 18 weken in de lijst, zak van 30 naar 36. En Neon Trees and Animal komt nieuw binnen op 35. 34, 5 plaatsen winst in de tweede week voor Take That en The Vloed. Bruno Mars Just The Way You Are zakt 5 eh, plaatsen naar 33, doet dat in de 17e week. Maroon 5, Never Gonna Leave This Bed, komt nieuw binnen op 32. In 31 is er voor Nelson. She's Gone, in de 11e week zakt hij van 23 naar 31. Zometeen gaan wij even kijken wat het weer gaat doen dit weekend en eh, hoe de stand van zaken is op de weg in de regio. Het eh, begint langzaamaan een beetje opgang te komen, de files voor de vrijdagmiddagspits. Eerst heb ik voor jou nog de nummer 30. Die van Britney Spears Hold It Against Me in de derde week van 34 naar 30. would you hold it against me? Yeah. van Britney Spears heet Hold It Against Me. En deze week gaat zij van 34 omhoog naar nummer 30. ZFM, Westkust, weerbericht. Vandaag schitterend winterweer met veel zonneschijn. Het blijft droog in een waait een matige aan zee vrij krachtige oost- tot noordoostelijke wind. De temperatuur die stijgt naar waarde rond of net iets boven het vriespunt. Maar door die wind zal het wel een eh, stuk kouder aanvoelen buiten. En vanavond en de komende nacht is het dan helder en bij een meest matige oostelijke wind daalt de temperatuur dan naar ongeveer min 5 graden. Morgen ook eh, prachtig winterweer met volop zonneschijn. Het blijft droog en er waait een meest matige noordoostelijke wind. De temperatuur stijgt naar maximaal 2 graden boven het vriespunt. En zaterdagavond, zondagnacht ook weer helder en eh, vanzelfsprekend blijft het dan droog. Het koelt wel af naar 4 graden onder het vriespunt en dat alles bij een matige noordoostelijke wind. Zondag opnieuw prachtig winterweer met veel zonneschijn. Het blijft overal droog en het wordt in de middag maximaal 4 graden. De wind die waait uit het noordoosten overwegend matig van kracht.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 A1 Amsterdam-Amersfoort, 4 kilometer voor Hoevelaken. En de A2 Amsterdam-Den Bosch voor knooppunt Oude Rijn 3. A10 Noord richting de A10 Oost. Tussen Schellingwoude en Diemen 4 kilometer door een ongeluk. De weg is weer vrij. En op de A10 West naar Zaanstad tussen Geuzenveld en de Koentunnel ook 4 kilometer. Aan de zuidkant eh, van de stad op de A10 richting Amersfoort tussen de knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel 4 kilometer. En op de A15 vanuit Europol tussen de knooppunten Benelux en Vaanplein 3. A27 Breda-Gorkum tussen Hank en de brug bij Gorkum 5 kilometer door een ongeluk. De weg is weer vrij. En bij Utrecht op de A27 richting Almere tussen Utrecht-Veemarkt en Beeldhoven 3. A27 naar Breda tussen knooppunt Gorkum en Werkendam 4 kilometer. En op de A28 Utrecht-Zwolle. Daar staat tussen Soesterberg en Leusden 3 kilometer.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 I guess I'm just here for the ride. I swear it feels like I'm dreaming. It's vividly defined. Yeah. So call me whatever you want. Yeah. Title me whatever you like. Yeah. But let's get one thing straight. Yeah. You know my name, so yeah. I run this town when I'm on this mic. Yeah. yeah. So here I go. B.O.B. Bobby Ray. I don't know. Lead I don't. But I know that I flow. Rack 'em up. knock 'em down. Dominoes. Then I go.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 Het nieuwe wapenfeit van eh, Roger Sanchez. En dat doet hij samen met de Far East Movements. En die heet eh, Together. De laatste echte eh, single hit trouwens van hem, dat was Lost. En die kwam in 2006 uit. Komt toen trouwens niet verder dan de tipparade. De eerste, de laatste plaat voor hem natuurlijk uit de Nederlandse top Dan kijken we terug naar Turn on the Music. We hebben het over 2005, december 2005, dat die plaat binnenkwam. Zes weken lang was die te vinden in de Nederlandse top 40. Nu dus in samenwerking met de Far East Movements en Together. Daarvoor B.O.B. Don't Let Me Fall. Vier weken in de lijst van 31 omhoog naar 28. Roger Sanchez dus uh, Together ook vier weken in de lijst van 29 eh, omhoog naar 27. Dan slaan we weer even drie platen over. Wie dat zijn, dat ga ik je straks vertellen. Dan gaan wij verder met de plaat op 23. Eh, even kijken, drie weken in de lijst. Ik was hem heel even kwijt.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 Deze week de snelste stijger. In de tweede week gaan zij hem ook van 32 naar 22. En voordat je voor mij de nummer 20 krijgt, kijken wij even terug. En dan vinden we Britney Spears Hold It Against Me in de derde week van 34 naar 30. Daxas en Barbara Streisand staan 12 weken in de lijst, gaan van 22 zakken naar 29. B.O.B. Don't Let Me Fall. Nou, dat gebeurt niet hoor. Hij gaat omhoog van 31 naar 28 in de vierde week. Roger Sanchez en The Voyage Movements Together van 29 naar 27. Ook vier weken in de lijst. En voor Ina is een slechte week. 10 minutes in de 15e week zakt zij 10 eh, plaatsen naar beneden en komt op 26. Bruno Mars Grenade zakt ook een beetje weg van 21 naar 25. 11 weken in de lijst. Eén week langer in de lijst, dat is Tyre Cruise en Dynamite. Hij gaat van 19 naar 24 de plaat die het goed doet in de koffie, Milk and Sugar, versus uh, Faya con Dios. Hey na na na, in de derde week van 27 naar 23. Van 32 naar 22 hoorde je net Martin Solvlek en Hello. En Pink Ratio Glass maakte net niet de top 20 mee. Ze zak van 15 naar 21 en dat alles in de 14e week. Op nummer 20 vinden we dan eh, Michael Jackson. En hij doet dat samen met uh, eh, Akon. En de single Hold My Hand staat alweer 5 weken in de lijst. Gaat van 24 omhoog naar nummer 20. to